5 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Het voormalig Rotterdamse gemeenteraadslid Kevin van Eikeren... is schuldig bevonden aan verzekeringsfraude... en veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Het ex-PVDA-raadslid had valse claims ingediend... voor camera's, laptops, schoenen en brillen... die zogenaamd gestolen waren. In totaal zou het om een bedrag van meer dan 10.000 euro gaan. Van Eikeren heeft alles bekend en de bedragen die hij had geïncasseerd teruggestort. Het dodental van het in China opgedoken coronavirus is opgelopen naar 17. Er zijn voor zover bekend nu 444 mensen ziek, zeggen de Chinese autoriteiten. Het virus is ook in andere landen opgedoken, waaronder Taiwan, Japan en de VS. Op nieuwjaarsdag zijn een vrouw en haar twee jonge kinderen... door de politie bevrijd uit een huis in Almere... nadat ze een dag eerder waren ontvoerd in Amsterdam. Dat heeft de politie nu pas bekendgemaakt. In de ontvoeringszaak zijn tien verdachten opgepakt. Volgens de politie komt een aantal van hen waarschijnlijk uit de rap scene. Het Zaans Medisch Centrum heeft een rectificatie op zijn website gezet... over het rioolsysteem van het ziekenhuis. Pharmafilter, de leverancier van dat systeem, had een kort geding aangespannen. Het ziekenhuis schreef in september in een persbericht... dat het zuiveringssysteem verantwoordelijk was... voor de verspreiding van een resistente darmbacterie. De rechter noemt dat nu ongenuanceerd en onevenwichtig. Er is borstkanker geconstateerd bij Esther Vergeer... de oud-rolstoeltennisser en chef de mission van de Nederlandse ploeg... op de Paralympische Spelen in Tokio. Vergeer laat op sociale media weten dat ze zich de komende tijd zal richten... op de behandeling en genezing van de ziekte. Wat dit betekent voor Vergeers rol als chef de mission is nog onduidelijk. Sportkoepel NOC-NSF zegt samen met haar te bekijken... hoe ze het werk zo goed mogelijk kan voortzetten. Het weer bewolkt en droog. Vanavond en vannacht plaatselijk mist... met temperaturen rond het vriespunt. Ook morgen op veel plaatsen grijs en dan zo'n 5 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De dagelijkse files vormen nu 50 kilometer file in totaal in Noord-Holland. En bijzonderheden zijn er niet. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam rijdt het wel langzaam voor de aansluiting met de A10. Je hebt daar iets meer dan 5 minuten vertraging... Op de A9 Amstelveen richting Den Helder ook 5 minuten oponthoud tussen Akersloot en Heilo. En op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn doe je er 10 minuten langer over tussen Abenes en Rijnstaterwoude.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 But you ain't gonna sleep about it. You don't need it. I'll provide everything you've been missing. From the doorway to the hallway Taking turns in our favorite position. Frustration from anticipation. Don't worry, just hit the highway right now. Wanna hear you say, Oh, baby, oh, baby, don't stop. No. There's a key at the front desk to show your ID. And you know what's up next. So make your way to me. dressed up. Cause I'ma tear your clothes right on. Ain't no need fixing your hair. Cause I'ma have it all thrown off. Please believe that i am a working girl. And there ain't no tapping out like an earthquake. I'ma rock your world. Forget about it, get about it. You don't need it. I provide everything you've been missing. opposition. Frustrations from anticipation. Don't worry, just hit the highway right now. All I hear you saying. It, it surrounds you. What, what makes it different is that it touches you, perhaps in a way that escapes the rationality, rationality of things. Escapes. It's a feeling captured by several radio freaks and brought to you via a magical online radio station with, with, with a story to tell. It's, it's the tale of Dance Dance Radio, and it continues. Yeah! Now. set you hallelujah.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 Skip I'm too hot. hot Call the police and the firemen. I'm too hot. hot Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot set you hallelujah. Ooh. Girl set you hallelujah. Ooh. Girl set you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk do give it to you.